Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft president Trump bedankt... omdat Rusland zou hebben beloofd de Oekraïense hoofdstad Kiev een week lang niet aan te vallen. Trump zegt dat hij dat met president Poetin heeft afgesproken... vanwege de extreme kou in Oekraïne. Rusland heeft die afspraak nog niet bevestigd. Gebedsgenezer Tom de Wal is eerder deze maand ten onrechte opgepakt, concludeert het Openbaar Ministerie. De Wal werd aangehouden op straat in Tilburg, waar hij bezig was met gebedsgenezing. Het OM concludeert dat de samenkomst geen evenement was en dat de politie daarom ten onrechte had ingegrepen. De Wal zal dan ook niet worden vervolgd en krijgt geen boete. Tom de Wal claimt dat hij mensen kan genezen van ziektes als kanker en MS. Ook zou die mensen bevrijden van homoseksualiteit en autisme. Het NPO Radio 2-programma Aan de Slag van Bart Arends heeft de Gouden Radioring gewonnen. Naast de prijs voor het beste programma won Bart Arends ook de prijs voor beste presentator. NPO Radio 5 werd door het publiek voor de derde keer gekozen als beste zender. De drie Nederlandse clubs in de Europa League zijn allemaal uitgeschakeld. Feyenoord en Go Ahead Eagles hadden een kans om door te gaan... maar Feyenoord verloor in Spanje met 2-1 van Real Betis. En Go Ahead had thuis niet genoeg aan een 0-0 gelijkspel tegen Braga uit Portugal. FC Utrecht was al uitgeschakeld en verloor in Schotland met 4-2 van Celtic. Gisteren werden Ajax en PSV uitgeschakeld in de Champions League. Alleen AZ is door naar de tussenronde in de Conference League. Door de magere resultaten zakt Nederland op de zogenoemde coëfficiëntenlijst... vrijwel zeker van de zesde naar de zevende plek... waardoor Nederland komend seizoen een van de twee startbewijzen in de Champions League kwijtraakt. Het weer. Vannacht wordt het bijna overal droog.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 Christian